Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De aangekondigde importheffingen van de EU op een aantal Amerikaanse producten gaan zaterdag in. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse heffing op Europees staal en aluminium. Dat de EU zou reageren was bekend. En vanaf zaterdag komen er heffingen op Amerikaanse bourbon whisky, op spijkerbroeken en Harley-Davidson motoren. Het levert de EU bijna 3 miljard euro op. De EU had liever geen heffingen ingevoerd, maar zegt dat het niet anders kan omdat de regering Trump hetzelfde doet. Zondag komt er een extra Europese top over migratie. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, bekendgemaakt. Hij spreekt van een informeel werkoverleg... waar de leiders van de lidstaten praten over Europese oplossingen voor het migratieprobleem. Daarvoor is nu weer veel aandacht door het schip Aquarius met ruim 600 migranten aan boord, dat Italië weigerde en dat uiteindelijk in Spanje aankwam. De vuurwerkramp in Enschede komt mogelijk weer voor de rechter. De veroordeelde directeur van de ontplofte opslagplaats dient een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Onderzoeker Paul van Buitenen zegt in een nieuw rapport dat de Rijksrecherche feiten heeft weggelaten, zodat de directeur de gevangenis in moest. De vuurwerkramp 18 jaar geleden kostte aan 23 mensen het leven. En vrouwen in Iran mogen vanaf vandaag voor het eerst bijna in 40 jaar een voetbalwedstrijd in een stadion bekijken. De WK-wedstrijd Iran-Spanje mag live worden bekeken op grote schermen in twee stadions in Teheran. Sinds de islamitische revolutie van 1979 is er een algeheel stadionverbod van kracht voor vrouwen in Iran. Ook bij de vorige wedstrijd van Iran, die de nationale ploeg met 1-0 won van Marokko, waren vrouwen niet welkom in Iraanse stadions waar de wedstrijd te volgen was.